Nieuws van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Krabbedijken in Zeeland wordt een zorgcentrum ontruimd vanwege een zeer grote brand. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Brand begon in een appartement op de tweede verdieping. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en ook een traumahelikopter. Hoe de brand is ontstaan is nu nog niet bekend. Italië wil dat de EU een uitzondering op de begrotingsregels maakt voor het land. De Italiaanse regering wil kunnen investeren in aardbevingsbestendige gebouwen. EU-lidstaten mogen nu al afwijken van de begrotingsregels in het geval van wederopbouw na natuurrampen. Maar de Italianen willen extra geld om ook gebouwen die nog overeind staan aan te kunnen pakken. De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Europa over het vrijhandelsverdrag, TTIP, die zijn in feite mislukt. Dat zegt de Duitse minister van Economische Zaken Gabriel bij de Duitse zender ZDF. Hij zegt dat de delegaties het nog nergens over eens zijn geworden. In Iran is een man opgepakt op verdenking van spionage... die mogelijk niet alleen een Iraans paspoort heeft, maar ook een Brits. De man was lid van het Iraanse onderhandelingsteam... dat vorige maand het akkoord sloot over het nucleaire programma van Iran. De man is inmiddels op vrije voeten, maar blijft wel verdachte. Max Verstappen is in de Grand Prix van België elfde geworden. Hij liep kort na de start schade op aan zijn voorvleugel en moest toen al de pits in. Daardoor verloor hij meteen de tweede plaats waarop hij was gestart. Winnaar werd Nico Rosberg. Het weer. In het oosten is het nog 25 tot 30 graden, maar in het westen stroomt koelere lucht het land binnen. Vannacht valt een enkele bui. Ook morgenochtend is plaatselijk een bui mogelijk. Later op de dag schijnt steeds vaker de zon en dan wordt het 19 tot 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een paar dagen met flink wat zon en temperaturen boven de 25 graden.